Uur. van der Zalm met het NOS Journaal. Schiphol verwacht dat het vandaag nog drukker wordt dan gisteren. De luchthaven is met vliegtuigmaatschappijen in overleg over het omboeken van vluchten... om het aantal passagiers met bijna 6000 naar beneden te brengen. Ook probeert Schiphol vluchten uit te besteden aan Rotterdam Die Hik Airport. Reizigers moeten rekening houden met langere wachttijden, wordt er gewaarschuwd. Schiphol gaat uit van zo'n 70.000 vertrekkende passagiers. Uit de Azovstal staalfabriek in de belegerde havenstad Mariupol zijn zo'n 20 burgers geëvacueerd. Onduidelijk is precies hoeveel. Rusland en Oekraïne melden verschillende aantallen. Volgens Oekraïne zitten nog zo'n duizend burgers in de ondergrondse gangen van de staalfabriek samen met Oekraïnse strijders. De humanitaire situatie in de staalfabriek wordt gezien als catastrofaal. In China hebben reddingswerkers vijf mensen uit het puin gehaald... van een gebouw dat gisteren is ingestort in de stad Changsha in het zuiden van China. Ze liggen in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de autoriteiten worden nog 40 mensen vermist. Het gebouw van acht verdiepingen stortte door nog onbekende oorzaak in. Het complex, in het complex waren onder meer een restaurant, hotel en appartementen gevestigd. De politie heeft een man van 31 uit Almelo opgepakt... voor het slaan van FC Twente-speler Czerny... tijdens de wedstrijd van Twente tegen Heracles. Hij wordt verdacht van mishandeling. Czerny kreeg tijdens een opstootje aan de rand van het veld een klap van een supporter. De voetballer raakte verder niet gewond. En in het centrum van Rotterdam is een grote groep mensen de straat op gegaan... om het kampioenschap van de Turkse voetbalclub Trabzonspor te vieren. Supporters verzamelden zich op het Hofplein en vierden feest met getoeter en fakkels. Trabzonspor is voor het eerst sinds 38 jaar landskampioen van Turkije. Het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af tot rond het vriespunt. Ook kunnen enkele mistbanken ontstaan.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 When you'd say that kind of thing I'd be excited Got me hoping maybe one day you would meet it Always thought I'd only make a fool of someone else Now you've only gone and made me make one of myself Should've been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were. But when you think too hard, eventually it starts to hurt. The version of you in my head now I know wasn't true. Young people fall for the wrong people. Guess my one was you. I was getting any flight so we could make it work You'd ignore me, could've told me you were seeing her Kinda hate myself for justifying your mistakes Took a minute but I had to learn the hard way Who are you to tell me I can't be heartbroken? Babe, you had the chance, the door for you is open. If it's what you need to tell yourself to sleep at night, pretend I haven't found a man who finally treats me right. I guess the flowers aren't just used for big apologies. I guess I should have been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I holding on to what I thought you were.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 Die niet een beetje op hem letten. Ik vertel je lang niet alles. Nee, nu nog even niet. Want dan blijf je nog wat langer zo lief. Een kleine presidentje gaat de wereld redden jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? kan ik er niet heen om haar te troosten? Want ik heb jou en mama Zij om bij in bed te mogen. Ik vertel je lang niet alles. Nee, nu nog even niet. Want dan blijf je nog wat langer. Zo naïef, een kleine presidentje gaat de jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine president, gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken dat de wereld zoveel mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn.